Twee uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal te komen voor gratie. De rechter heeft dat bepaald in een kort geding. De man kreeg in 1989 levenslang voor een roofmoord op een Chinees gezin in Rotterdam. Hij heeft al vijf keer om gratie gevraagd, maar zijn verzoek werd steeds afgewezen. Een zesde verzoek loopt nog. De dode man en vrouw die gisteren zijn gevonden in Dishoek in Zeeland... waren met elkaar getrouwd en woonden in Middelburg... De politie stelt hun identiteit morgen definitief vast... maar gaat ervan uit dat het een man van 43 en zijn vrouw van 39 zijn. Ze werden gisteren in de bosjes gevonden. Volgens de politie zijn ze met geweld om het leven gebracht. Volgens buurtbewoners veroorzaakt het gezin geregeld overlast. De veiligheidsdienst van Oezbekistan heeft het Westen gewaarschuwd voor de Oezbeekse man... die vorige week een aanslag pleegde in Stockholm... Een Oezbeekse minister zegt dat een westerse partner een waarschuwing heeft gekregen dat de man was geradicaliseerd. Die had de waarschuwing door moeten geven aan Zweden. Welk land of welke organisatie is gewaarschuwd is niet bekendgemaakt. De Oezbeek van 39 reed met een gestolen vrachtwagen in op mensen in een drukke winkelstraat in Stockholm. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. De organisatie achter de Eritrese conferentie in Veldhoven heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente. De burgemeester verbood de conferentie gisteravond na ongeregeldheden, maar de organisatie is het daar niet mee eens. Het kortgeding dient vanmiddag. De conferentie van regeringsgezinde jongeren uit Eritrea werd gisteravond verstoord door een demonstratie van tegenstanders van het Eritrese regime. De tientallen actievoerders die daarbij werden opgepakt zijn weer vrij. Het weer, flink wat bewolking, maar vooral in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. En landinwaarts is ook kans op een bui. Het is een graad of 12. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen opnieuw wisselvallig bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor afrit Bunschoten een kwartier vertraging. Verderop richting Apeldoorn voor Voorthuizen 10 minuten vertraging... A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Afrit Everdingen en knooppunt Del 8 kilometer file met een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Omrijden richting Den Bosch kan via Gorkum over de A27 en dan de A15. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen Westpoort en de aansluiting met de Ring van Amsterdam ruim een half uur vertraging.